Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Haaksbergen zijn drie doden gevallen toen bij een evenement een zogenoemde monstertruck het publiek inreed. De doden zijn twee volwassenen en een kind, zegt de burgemeester. Zeker 15 mensen raakten gewond, van wie vijf ernstig. Een monstertruck is een pick-up met extreem grote wielen die allerlei stunts doet. Nadat de wagen over een aantal oude auto's heen was gereden, vloog die uit de bocht en kwam die in het publiek terecht. Veel mensen sprongen opzij, maar anderen werden overreden. Het ongeluk gebeurde tijdens de autoshow Automotor Sportief, die in het centrum van Haaksbergen wordt gehouden. Het publiek stond achter dranghekken toe te kijken. Hulpdiensten uit de hele regio en uit Duitsland zijn naar Haaksbergen gekomen. De ziekenhuizen in Almelo en Enschede hebben een rampenopvangplan in werking gesteld. Huisartsen die kindermishandeling vermoeden moeten hun zorgen vaker melden bij het meldpunt kindermishandeling. Dat zegt de vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland vanavond in Nieuwsuur. Van alle meldingen komt nu maar 1,6% van huisartsen. Jeugdzorg vindt dat te weinig. Veel huisartsen vinden het moeilijk om kindermishandeling aan te kaarten, onder meer vanwege hun beroepsgeheim. De staking bij Air France is voorbij. De piloten gaan weer aan het werk, ook al hebben ze maar deels hun zin gekregen. De directie heeft het plan voor een Europese prijsvechter ingetrokken... maar wil nog steeds veel vluchten overhevelen van Air France naar Transavia. De piloten zijn bang dat ze daardoor meer uren moeten gaan werken voor een lager loon. Hoewel het overleg is mislukt, zeggen de piloten dat ze hun verantwoordelijkheid nemen... en weer aan het werk gaan. De Poolse wielrenner Kwiatkowski heeft op het WK in Spanje de wereldtitel op de weg veroverd. Hij bleef net buiten bereik van een eerste achtervolgende groep waarvan de Australiër Gerrans de sprint won. De Spanjaard Valverde werd derde. Bauke Mollema was op de 18e plaats de beste Nederlander. Het weer, zon, maar ook sluierwolken. Het blijft droog vandaag.